spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Khadija Ariep van de PvdA wil voorzitter van de Tweede Kamer worden. Ze vervangt op dit moment Anouska van Miltenburg... die vorige week opstapte als voorzitter vanwege haar rol... in de afhandeling van de Teven-deal. Ariep is sinds 1998 lid van de Tweede Kamer. Begin volgend jaar kiest de Kamer een nieuwe voorzitter. Ariep is de eerste die zich kandidaat heeft gesteld. De Tweede Kamer wil af van de gemeentelijke milieuzones, zoals in Utrecht. Een motie van de VVD kreeg steun van de PVV, SP en het CDA. Het kabinet wordt opgeroepen de milieuzones voor personenauto's die op diesel rijden op te heffen. Volgens de VVD zijn de zones gewoon automobilistje pesten en worden meer vervuilende auto's al zwaarder belast. Het Franse parlement heeft ingestemd met een voorstel om het roken terug te dringen, met name onder jongeren. Vanaf 1 mei mogen sigaretten alleen nog in een neutrale verpakking zonder logo worden verkocht. De merknaam mag alleen nog in onopvallende letters worden afgedrukt. Ook komen er foto's van door tabak beschadigde organen op de pakjes te staan. De Argentijnse peso is binnen 24 uur met ruim 30% in waarde gedaald. De devaluatie komt doordat de regering van de nieuwe president Macri... een beperking op de aanschaf van vreemde valuta heeft opgeheven. De maatregel moet de Argentijnse economie verder openstellen voor de wereldhandel... maar de bevolking is vooralsnog juist bang voor flinke prijsstijgingen. De gevangene die dinsdag uit de gevangenis in Heerhugowaard ontsnapte is opgepakt. Een speciaal team van de politie heeft hem opgespoord in de gemeente Velzen. De man was dinsdag als schilder aan het werk in de bezoekersruimte van de gevangenis. Niemand hield hem tegen toen hij door de deur naar buiten liep. De man moet nog een paar maanden zitten. Het weer. Vannacht gaat het vanuit het westen wat regenen. Het blijft zacht, met minima rond de 10 graden. Morgen vroeg trekt de regen weg en schijnt de zon geregeld. Smiddags meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 12. Dit was het en... Ga lekker onderuit zitten en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. I remember you. You're the one who naam is Cheryl Duif.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 Nou, dan heb ik het natuurlijk over Phil Collins. Luister nog steeds naar Tussen App en Vloedluisteraars. Dit was natuurlijk Phil Collins. An Other Day in Paradise. We gaan even terug naar de jaren 60. Mijn favoriete periode als het om de popmuziek gaat. En dan heb ik het over Searchers. I don't want to go on without you. To Go On Without You, dat waren de searches. We gaan eh, naar een dame die helaas ook is overleden... maar ook eh, een prachtig nalatenschap uh, ons heeft bezorgd. Als het gaat om muziek, dan heb ik het over Eva Cassidy. Nou, ze heeft zoveel mooie liedjes, het is moeilijk te kiezen. En ik, Songbird heb ik natuurlijk al heel vaak gedraaid. Fields of Gold, ook zo'n liedje wat, wat heel vaak voorbij komt. Maar ik wil vanavond maar weer eens een ander liedje kiezen. Wel een bekend nummer op zich. Louis Armstrong maakt van het groot... Dit is What a Wonderful World, Eva Cassidy. I see trees that are green Red roses too what the faces of the people passing by. Imagine kent u natuurlijk allemaal van John Lennon. En eh, die doet het natuurlijk eh, onovertroffen. Alhoewel, als Cilla Black en Cliff Richard uh, eh, te samenkomen... Cliff die leeft dan gelukkig nog, maar Cilla is onlangs overleden. Die stellen zich ook voor dat er een wereld zou moeten kunnen bestaan zonder oorlog. Luister maar. Imagine there's no heaven It's easy if you Cilla Black, helaas overleden. Tezamen met eh, de, gelukkig nog levende Cliff Richard. Op de achtergrond. Imagine. Stel je nu voor, luisteraars, eh, dat u bij Tussen App en Vloed... nog een mooi nummer zou horen. Wat zou u nou zeggen? Is dit ook Cliff Richard? Ja, dit is ook Cliff Richard. En eh, Cliff Richard, moet ik zeggen, verdorie. Ligt het toch niet allemaal in duif. Mistletoe en wine, daar gaan we het over hebben. Mistletoe en Wine. Cliff Richard. Do you hear what I hear, luisteraars? what I hear? Do you see what I see? What I hear. Nou, ik zie in ieder geval, luisteraars, wat het volgende nummer is. En dat draai ik voor Lieber Duif, die luistert in, eh, in Bloemendaal.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 The Green Green Grass of Home. Mooie uitvoering eh, door Oscar Hers voor Lieber Duif en Yvonne Lindeman. Ik heb een droom, luisteraars. En ABBA heeft die droom met mij. wonder of a fairy tale. You can take the future, even if you fail. me elkaar en toch is het of ze nooit weg zijn geweest. ABBA, I have a dream. Wat dat betreft is het leven, Steek het leven vreemd in elkaar. Isn't life strange? dat wordt gezongen door Justin Hebert. En hij is de liedzanger van de Moody Blues. before A word we arrange with no thought The Moody Blues, Justin Hayward. Isn't life strange? Zit het leven niet vreemd in elkaar? Nou, kan je wel zeggen, ja. Het leven zit heel vreemd in elkaar. Ik kan er af en toe ook mijn pet niet bij. Lionel Richie. Say you. Say me. duetversie samen met eh, Erasmus Simach. Simach. Ik weet niet wie het is. Save me. Say it for always. That's the way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. I had a dream, I had an awesome dream. People in the park, playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Yeah. Say you for always. That's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two that helping hand, someone who understands. And when you feel you lost your way, feel you lost your you way. got someone there to say, I'll show you. I'll show you. Oh, say you, say me, say it for always. That's the way it should be. and that for always. That's the way it should be. Come on. Say you, say we, say it together. Naturally. One more time. Say it together. Naturally. Say it together. Naturally. Say it together naturally. Say you. Say me. Together, say. Say it together naturally. Together. Say it together. Lionel Richie en Rasmus Siebach, voor wie het mag zijn. Ik ken hem niet hoor, beste Rasmus. Erasmus ken ik wel, dat is een universiteit geloof Maar... Wie Rasmus Siebach is, ik zou het niet weten luisteraars. Hij zingt wel mooi trouwens. En eh, zou onze Lionel Richie ook eh, nog kerstliedjes doen? Ja, dat doet hij. Luister maar. all you faithful. Nou niet ontbreken. Zo aan het eind van Tussen App en Vloed. Donderdag de 17e eh, december 2015. Ik wens u allemaal een uh, gezegende nachtrust. Luisteraars, dank voor het luisteren. Ik ben er morgenochtend weer met Henny Rukert met het sportprogramma. En natuurlijk morgenavond tussen 6 en 8 met Willem Bruist. Doe ik, uh, en Dolly Tempierik doe ik... Zandvoort draait door. De laatste keer dat we die uitzending voorlopig doen. En eh, om acht uur neemt Willem Ruijs het over. En dan gaat hij eh, u eh, verwennen met de prachtigste muziek. Dus luister morgen naar ZFM Zandvoort. begint om 12 uur al met de lunch. Ook Ruud Jansen gaat zijn best doen voor ons. En na de hele middag leuke programma's. Dus blijf luisteren naar ZFM Zandvoort. wenst jullie allemaal fijne dagen en een